van Kam met het NOS Journaal. Bij een aanslag in Nice zijn gewond geraakt. De BBC meldt dat er 73 doden zijn gevallen, maar dat is nog niet van officiële zijde bevestigd. Vanavond reed een vrachtwagen in op het publiek op de boulevard van Nice, dat de nationale feestdag 14 juli vierde. De lokale krant Nice Matin heeft een foto getwitterd van de vrachtwagen. Het is in hoe politiemensen de truck onder schot houden. Op een andere foto is te zien dat de voorruit van de vrachtwagen is doorzeefd met kogels. De bestuurder van de vrachtwagen is doodgeschoten. In de vrachtwagen zouden ook wapens zijn gevonden. Op de boulevard in Nice was een vuurwerkshow net afgelopen. Op de videobeelden is te zien dat er grote paniek uitbrak onder het feestvierende publiek. Eerder op de avond was de luchthaven van Nice enige tijd gesloten vanwege een bommelding, maar onduidelijk is of er een relatie is met de aanslag van vanavond. President Hollande was in Avignon, maar is intussen teruggekeerd naar Parijs voor crisisoverleg. De Nederlandse autoriteiten zeggen in nauw contact te staan met hun Franse collega's en te onderzoeken of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers. de er zijn zeker 675 mensen verdronken bij de grote scheepsramp vorig jaar voor de kust van Libië. Het schip werd twee weken geleden van de zeebodem gehaald en daarna zijn op Sicilië de lichamen geborgen. De andere slachtoffers waren al eerder van de zeebodem gehaald. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers die niet zijn teruggevonden. De familie van oorlogsheld George Maduro krijgt morgen zijn postuum toegekende Willemsorde overhandigd op de 100ste geboortedag van Maduro. Marco Kroon, die de orde zelf ook kreeg, zal de medaille overhandigen. De in Curaçao geboren Maduro had als Nederlandse militair een rol bij de verdediging van Den Haag in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Na de capitulatie ging hij in het verzet, werd verraden en overleed in kamp Dachau.